Een van hen zegt dat Roemer sinds zijn aantreden zes jaar geleden nooit iets heeft gedaan aan spanningen binnen de fractie. Het andere anonieme Kamerlid zegt dat Roemer zou duiken en te weinig zelfkritisch vermogen heeft. Roemer kan geen fractie laat staan Nederland, zeggen ze. Over partijvoorzitter Meijer zeggen ze dat hij vriendjes in de top 10 van de kandidatenlijst heeft gezet. Meijer verwerpt de kritiek. Volgens hem hebben de Kamerleden volop ruimte om actie te voeren en te winnen. Fractievoorzitter Roemer reageert niet. Hij zegt dat hij niets kan met anonieme kritiek. Het staakt het vuur in het oosten van de Syrische stad Aleppo wordt goed nageleefd. Afgelopen nacht waren er geen bombardementen, en ook uit de stad komen geen berichten dat er is geschoten. Gisteren bereikten rebellengroepen en de Syrische regering onverwacht een akkoord over een staakt het vuren. Ook zouden de rebellen een vrijgeleide krijgen. Maar de grote evacuatie van burgers en rebellen is nog niet begonnen. Mogelijk wordt die verplaatst naar morgen. In Frankrijk heeft het parlement de noodtoestand weer verlengd voor de vijfde keer sinds de aanslagen van november vorig jaar. Als ook de Senaat instemt duurt de verlenging tot 15 juli. Volgens de Franse regering is er een aanhoudende terreurdreiging en zijn er dit jaar al 17 aanslagen vereideld. 90 mensen hebben huisarrest in Frankrijk. De Canadese acteur Alan Thicke is overleden aan een hartaanval. Hij is vooral bekend van de comedyserie Growing Pains in de jaren 80. Daarin speelde hij de rol van Jason Seaver. Thicke had ook gastrollen in Married with Children en How I Met Your Mother. Hij is de vader van zanger Robin Thicke, bekend van de nummer 1 hit Blurred Lines. Alan Thick was 69 jaar. Het weer, het is bewolkt, op veel plaatsen mistig. In het noorden en noordoosten regent het soms nog, maar in de loop van de ochtend wordt het droog. Alleen in het zuiden breekt soms even de zon door. 10 graden wordt het vandaag. De komende dagen droger en de nachten worden kouder. Dit was het NWS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er is nog vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij knooppunt Muidenberg, 6 eh, kilometer. Vertraging zo'n 20 minuten. Op de A6 richting Muiden bij knooppunt Muidenberg, 5 eh, kilometer. Dat kost je bijna een half uur. Na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10. Tussen knooppunt Koenplein en Geuzenveld, 4 kilometer. Er zijn twee rijstroken afgesloten.